Kees Groot met het NOS-journaal. Ik houden aan de voorgenomen bezuinigingen. Dat hebben de EU-leiders gezegd na een informele bijeenkomst in Brussel. Daar is ook gesproken over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet, zei EU-president Van Rompuy. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Nederland is fel tegen, want ons land is daardoor duurder uit. In Delft is gisteravond een man gewond geraakt door een politiekogel. Volgens woordvoerder van de politie dreigde hij ambulancepersoneel met een mes. De situatie liep zo uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om een schot te lossen. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. In de Amerikaanse havenstad Portsmouth heeft brand gewoed aan boord van de kernonderzeeër USS Miami. De reactor van het schip werkte op dat moment niet en is ook niet beschadigd. Vier mensen zijn licht gewond geraakt. Het zou gaan om brandweerlieden. De bezuinigingen op AWBZ-zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten is van de baan. Dat staat in het vijfpartijenakkoord dat vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. VVD, CDA en PVV wilden de zorg voor mensen met een IQ tussen 70 en 85 vanaf volgend jaar afschaffen. Maar die maatregel is nu dus geschrapt. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD ziet er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. CDA-formateur Van Helvoort gaat nu met CDA, VVD en PvdA gesprekken voeren over hoe het nu verder moet. Limburg heeft een demissionair college sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam. In Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet gewond geraakt. Waarschijnlijk hebben struiken haar val gebroken. De politie denkt dat de vrouw in de flat ruzie had met een man. Ze zou hem hebben gestoken waarna hij haar over de rand van het balkon duwde. Ze zijn allebei aangehouden. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Ook vrijdag en in het Pinksterweekend is er veel zon bij iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A6 wordt er gecontroleerd tussen Jouren en Emmeloord. En langs de A50 staan ze tussen Arnhem en Eindhoven.